Wij zien het eigenlijk eh, in heel Nederland. Maar als we wat gaan, eh, gaan inzoomen, dan zien we met name dan in de middelgrote steden dat het een groter probleem is. Omdat die ja, eigenlijk dezelfde problematiek eh, tegenkomen als in de grote steden. Maar daar weer minder capaciteit voor hebben om daar een passend antwoord op te geven. De inspectie adviseert de landelijke politieleiding om te kijken of ook de teams in kleinere gemeenten versterkt kunnen worden. In het centrum van Amsterdam zijn 23 verwaarloosde honden in beslag genomen. Ze leefden volgens de dierenpolitie onder erbarmelijke omstandigheden. Het appartement was flink vervuild en van sommige honden was een deel van de oren of staart afgeknipt. Komende nacht rijden er tussen 1 en 5 geen treinen tussen Schiphol en Leiden. Op het traject zorgt een storing al dagen voor problemen. Spoorbeheerder ProRail wil vannacht onderzoeken waar die storing vandaan komt. Er rijden geen treinen, zodat monteurs veilig de tunnelbuis bij Schiphol in kunnen. En het lijkt erop dat de winter nu echt begint. In de landen om ons heen is al sneeuw gevallen. Zo had in België vanochtend het verkeer veel last van gladheid. En het blijft de komende dagen koud, zegt deze weerman van de VRT. Zaterdag dan gaat het echt wel stevig vriezen. Min 4, min 5 graden op heel veel plaatsen. Met opnieuw mist die kan aanvriezen. Dus ook zaterdagochtend is het opletten voor die rijmplekken. En het winterweer houdt nog aan tot zondag, want zondagochtend verwachten we een storing. En de eerste neerslag die zal vallen, zal wellicht winterse neerslag zijn met smeltende sneeuw of sneeuw. Ja, dat is dus in België. Ook het Verenigd Koninkrijk is voor een groot deel bedekt met een laagje sneeuw. Zo hebben kinderen van zeker 100 scholen in Schotland ijsvrij. Het weer in Nederland wisselvallig bij een graad of 5. Vannacht kan het op veel plekken vriezen. Morgen eerst grijs, later zon bij een graadje of 4. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op onder meer de A9. Het is daar druk van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Knopend Velzen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je 10 minuten in de file tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Op de N202 is het aansluiten van Amsterdam naar IJmuiden... tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Daar ben je een kwartier langer onderweg.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 the toys you gave to fill his heart with delight. And in a ring stands a circus clown, holding up a knife. What you see and what you will hear will last you for the rest of your life. And it's sad on the There ain't no easy way round, and it's sad, so sad.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 Het wordt voor gemeenten steeds lastiger om plannen te maken en uit te voeren... door onvoorspelbaar beleid en tegenstrijdige regels vanuit Den Haag. Volgens de Nederlandse Vereniging van Gemeenten... loopt daardoor de aanpak van veel belangrijke problemen... zoals stikstof en het overvolle stroomnet vast. In het centrum van Amsterdam zijn 23 verwaarloosde honden in beslag genomen. Ze leefden volgens de dierenpolitie onder erbarmelijke omstandigheden. Het appartement was flink vervuild en van sommige honden was een deel van de oren of staart afgeknipt. Het weer bewolkt en buien met kans op hagel en natte sneeuw.